Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op een Japans cruiseschip zijn zeker tien passagiers besmet geraakt met het coronavirus. Ze zijn naar ziekenhuizen gebracht. Afgelopen weekend werden de passagiers in quarantaine geplaatst... nadat bij een man van 80 in Hongkong het virus was vastgesteld. Hij was vorige maand vijf dagen aan boord van het schip. Medici zijn bezig met het controleren van de toestand van de 3700 mensen op het schip... In Japan zijn nu zeker 33 mensen besmet met het coronavirus... het hoogste aantal ziektegevallen buiten China. Daar zijn inmiddels meer dan 24.000 besmettingen geteld. In de provincie Hubei zijn gisteren nog eens 65 mensen overleden aan het virus. Dat brengt het aantal doden in China op zeker 490. Het gaat goed met streamingdienst Disney+. Plus. In de eerste drie maanden kreeg het platform bijna 29 miljoen betalende abonnees. Daarmee is het bedrijf op koers om 60 tot 90 miljoen abonnees te halen voor 2024. Wel daalde de winst in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna een kwart. Dat kwam doordat het duur is om een streaming service op te zetten. Disney wil zich, net als concurrent Netflix, onderscheiden met eigen series. De eerste doet het volgens het bedrijf goed. Dat is The Mandalorian, een spin-off van Star Wars met een hoofdrol voor Baby Yoda. In Limburg worden maatregelen genomen vanwege de verwachte hoogwaterstand van de Maas. Afgelopen dagen heeft het flink geregend in het stroomgebied van de Maas. Rijkswaterstaat verwacht de komende ochtend bij Maastricht de hoogste piek... van ongeveer 1800 kub water per seconde. Dat is normaal gesproken zo'n 200 kub per seconde. Bij de Maas zijn pompen geplaatst. En ook is keersluis Limmel uit voorzorg dicht. En dijkwachten lopen controles. Het weer vannacht opklaringen en droog. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. Daardoor kan het glad zijn en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag droog met nu en dan zon en dan wordt het 6 tot 8 graden.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 Dit is het ritme van de winter. Oh, they're trying to shoot down angels. I'm trying to pull their wings off. So they can't fly. And oh, but she's so brave though. Just like a tornado. She's taking those by storm.